Lot Lewin met het NOS Journaal. Staatssecretaris Snel grijpt in bij de reorganisatie van de Belastingdienst. Hij vertraagt een aantal vernieuwingsprocessen omdat er volgens hem nu te veel tegelijk gebeurt. De vertrekregeling die door zijn voorganger werd ingesteld is volledig uit de hand gelopen. Er vertrekken te veel en te hoog opgeleide medewerkers, waardoor Snel nu nieuwe mensen moet zien te vinden. Snel trekt daar 100 miljoen euro vooruit. Ook zijn er grote problemen met verouderde ICT bij de Belastingdienst. Kinderen van 14 maanden krijgen in mei de nieuwe vaccinatie tegen meningokokken. Tot nu toe bood het vaccin alleen bescherming tegen type C. Maar in het nieuwe vaccin zijn ook de types A, W en I van de meningokokkenbacterie opgenomen. Vanaf oktober krijgen alle kinderen die 14 jaar worden die prik. Voor deze groep gaat het om een hele nieuwe inenting. Meningokokken kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is door een jury in Pennsylvania schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met instemming van de vrouw plaatsvond. Welke straf hij krijgt wordt later nog bepaald. Bij de politie zijn vorig jaar een stuk minder discriminatieincidenten geregistreerd. Het waren er bijna 3500, dus een afname van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal discriminatiezaken op de weg nam met meer dan de helft af. De politie heeft daar geen verklaring voor. In de halve finales van de Europa League heeft Arsenal gelijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Het werd 1-1. De Spanjaarden speelden 80 minuten met een man minder. De andere halve finale tussen Olympique Marseille en Red Bull Salzburg eindigde in 2-0.